Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Organisaties die zich inzetten voor de verruiming van het kinderpardon... zijn positief over het nieuwe akkoord van de regeringspartijen. Bestaande gevallen van ouders met gewortelde kinderen die eigenlijk weg moeten... mogen in de meeste gevallen blijven. Dat komt neer op zo'n 1300 mensen. Voor nieuwe gevallen wordt het kinderpardon afgeschaft. Vluchtelingenwerk Nederland spreekt daarom wel van een bittere pil... voor vluchtelingen die uit oorlogsgebieden naar Nederland zouden komen. Dat worden er jaarlijks 250 minder. Oppositieleider Juan Guaido mag Venezuela niet verlaten. Ook worden zijn banktegoeden bevroren. Dat heeft het Venezolaans rechtshof bepaald. Guaido heeft als parlementsvoorzitter immuniteit... maar justitie wil hem vervolgen wegens anti-regeringsactiviteiten. Hij riep zichzelf een week geleden uit tot interim-president van Venezuela... vanwege het wanbeleid van president Maduro. De Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton reageerde via Twitter... dat er zware consequenties volgen als Guaido iets wordt aangedaan. De Nederlandse ex-generaal Patrick Kammaert stopt als VN-toezichthouder in Jemen. Kammaert zag toe op een staakt het vuren tussen de Houthi-rebellen... en de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Waarom Kammaert zo snel vertrekt is niet duidelijk. Zijn taken worden overgenomen door een Deense generaal. Op 17 januari werd de konvooi van Kammaert in de provincie Hodeida beschoten. Daarbij raakte niemand gewond. In Amerika is soulzanger James Ingram op 66-jarige leeftijd overleden. Ingram was al langere tijd ziek, hij leed aan kanker. In Nederland was hij vooral bekend door het nummer Jamo Be There... een duet met Michael McDonald waarmee hij in 1984 een Grammy Award won. En dan het weer. In het zuiden kan het nu al licht sneeuwen.